Dat moest zorgen voor extra geld voor de staat. Maar de maatregel komt er toch niet na bezwaren van de oppositie. RTL Nieuws heeft een document van de regeringspartijen... waarin staat dat die bereid zijn de langstudeerboete weer te schrappen. Vorige week werd er nog tegen gedemonstreerd. Ook door Abdelkader, die studeert aan de TU Delft. Ik heb eh, zelf een bestuursjaar gedaan, waardoor ook wat uitloop in mijn opleiding. En eh, ik vind het nu wel lastig om rond te komen. Ik heb eigenlijk mijn hele opleiding eh, gewerkt om mijn studie te kunnen betalen. En dan kwam ik net rond. Eh, en tijdens mijn bestuursjaar ja, moest ik ernaast lenen omdat ik anders niet kon werken. En ik ga eerlijk zijn, als ik 3000 euro per jaar extra erbij krijg, dan ga ik dat nooit kunnen betalen. De langstudeerdboete moest de staat zo'n 280 miljoen euro opleveren. Uit de chatgeschiedenis tussen Siewert van Linden en zijn compagnons... blijkt dat ze heel goed wisten dat ze fraude pleegden met hun mondkapjesdeal. Vandaag werd in de rechtbank duidelijk wat de drie verdachten met elkaar elkaar hebben besproken. Voorbeeldje, toen de deal in april 2020 leek te, leek te mislukken... appte Van Linden zijn partners... we worden dus toch geen multimiljonair. De civiele zaak tussen de staten en de mondkapjesfraudeurs is nog bezig. De strafzaak tegen Siewert van Linden begint over twee weken. Het blijft onrustig in Georgië. Een leider van een van de oppositiepartijen is bewusteloos afgevoerd door de politie. Volgens zijn partij werd hij bij een inval door agenten in elkaar geslagen. Op beelden is te zien hoe mannen hem daarna over straat dragen. Het is al dagen onrustig in Georgië. Mensen zijn boos omdat de regering niet meer met de Europese Unie wil praten over lidmaatschap. En een Duits gezin heeft een kerstbomenrecord verbroken. Ze hebben 605 versierde bomen in huis staan. Zelfs in de badkamer. Je kunt er nauwelijks nog lopen. Maar zelf vinden ze dat er nog meer bij kan. Ik heb immer gezegd, maar gucken wat nog drin is. Ik heb even gedacht, het gaat niet meer. Maar het gaat toch. Ik krijg überall nog wat in. Alle die dan komen, Paul. Ja, en om die paw is het ze vooral te doen. Er hangen 120.000 kerstballen in die bomen, 50.000 lampjes. Ze hebben wel weinig zin om straks alles weer op te ruimen. Het weer op de meeste plekken droog, bij een graad of 7.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 is de vertraging een kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor knappend Raasdorp... 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij Zaandam is de vertraging ook ruim 10 minuten.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 Dat staat in een voorstel waarmee het kabinet de oppositie tegemoet wil komen. De coalitie wil 2 miljard euro bezuinigen op het onderwijs, maar dat gaat de oppositie te ver. Justitie eist celstraffen tot anderhalf jaar tegen vijf relschoppers. Het vijftal wordt verdacht van rellen na de wedstrijd FC Utrecht tegen Go Ahead. Daarbij werd de politie bekogeld met stenen, vuurwerk en fietsen. En een van de leiders van de Georgische oppositie is bewusteloos afgevoerd door de politie in Tbilisi. Volgens zijn partij werd hij tijdens een inval door agenten in elkaar geslagen.